Michel Koenen met het NOS-journaal. Tijdens de kroning van Charles III vandaag zijn in Londen 52 mensen gearresteerd. De politie hield onder meer mensen aan vanwege vechtpartijen... en het verstoren van de openbare orde. Alle arrestanten zitten nog vast. In de hoofdstad waren vandaag zo'n 11.500 agenten op de been. De politie had informatie binnengekregen dat de demonstranten van plan waren om de kroning te verstoren. In Groot-Brittannië is massaal gekeken naar die kroning van Charles tot koning. Hij werd dat ook gelijk van 14 andere landen... maar bijvoorbeeld in Australië en Nieuw-Zeeland was er relatief weinig aandacht voor. In de Australische hoofdstad Canberra werden nog wel saluutschoten afgevuurd... ter ere van de koning, maar er was geen groot feest. Australiërs zijn ook boos dat de 14 andere landen tijdens de kroning niet bij naam werden genoemd. In Rotterdam is vanmiddag iemand doodgeschoten in een woning. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. De schutter is gevlucht. De politie is een klopjacht gestart. Een andere aanwezige in de woning in Rotterdam is aangevallen door een hond. Hij of zij is met bijtwonden naar het ziekenhuis gebracht. En de Belg Remco Evenepoel heeft de openingstijdrit van de Giro d'Italia met overmacht gewonnen. Hij heeft nu al een groot gat geslagen met zijn concurrenten. Een van de favorieten voor de eindwinst, de Sloveen Primoz Roglic van team Jumbo-Visma, staat al 43 seconden achter op Evenepoel. Daan Holen was met de 18e tijd de beste Nederlander. Het weer nog vanavond enkele buien. Vannacht wordt het niet veel kouder dan een graad of 11. Morgen opnieuw wisselvallig met af en toe regen. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Slaan van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat file tussen Muiden en Knaalpunt Watergraafsmeer 3 kilometer met 10 minuten vertraging. De A10 Noord richting de Koentunnel tussen Landsmeer en de Koentunnel 4 kilometer met 10 minuten oponthoud.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 read your voor ons zoals het gaat. mean it when I said I didn't love you so I should've held on tight, I never should've let you go I didn't know nothing, I was stupid, I was foolish I was lying to myself I could not fathom that would ever be without your love Never imagined I'd be sitting here beside myself Cause I didn't know you, cause I didn't know me But I thought I knew everything I knew this is too deep.